Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij incidenten rond de jaarwisseling zijn meerdere slachtoffers gevallen. In Enschede kwam iemand om het leven bij een explosie... die vermoedelijk door vuurwerk werd veroorzaakt. In Losser werd een omgebrachte man aangetroffen in een huis. Een vrouw is aangehouden. Verder raakten in onder meer Breda, Ridderkerk en Leiden... mensen gewond bij steekpartijen. Hoeveel is niet bekend. Bij twee incidenten in Rotterdam loste de politie schoten. De eerste keer gebeurde dat toen een bestuurder inreed op agenten bij een achtervolging. De inzittenden zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam losten agenten meerdere waarschuwingsschoten... na een schietpartij waarbij twee mensen gewond raakten. Een van de twee is er slecht aan toe. Zeven mensen zijn aangehouden. Burgemeester Krikke van Den Haag twijfelt aan de toekomst van de vreugdevuren... na de enorme vonkenregen van de afgelopen nacht. Door de wind ontstond vliegvuur waar daar en daarbij ontstonden verschillende branden... op daken van huizen en in de duinen. De politie ontruimde de boulevard. Tegen toeschouwers die weigerden te vertrekken... voerde de politie charges uit. Halverwege de nacht begon de brandweer met het blussen van het vreugdevuur. Krikke spreekt van een verschrikkelijk nare situatie en wil overleg. In het oogziekenhuis Rotterdam zijn door vuurwerkschade vannacht zo'n acht patiënten binnengekomen. Volgens een oogarts zijn het allemaal mannen en hebben sommige schade aan beide ogen. Sommige patiënten hebben blijvend letsel opgelopen en hebben kans om blind te worden. De helft van de gewonden had zelf vuurwerk aangestoken, de andere helft was omstander. Het jongste slachtoffer was 15 jaar. Een automobilist is in Tokio ingereden op een groep mensen... die bezig waren nieuwjaar te vieren. Volgens de eerste berichten raakten acht mensen gewond. Het lijkt te gaan om een doelbewuste actie. De dader, een twintiger, is opgepakt. Hij zou met zijn daad hebben willen protesteren... tegen de doodstraf in Japan.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 En een potlood en een gommeken om te gommen kreeg ik. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, ha, garbe arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak... Dit is nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vanaf fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een baksel vol stroom. Jezus nam zijn fles met pappenhavervlokken en heeft nog grap met verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn aureooltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro.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 to make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things say a tattoo at 12:30, and I don't want to be late. it's cold outside. it's cold outside. The welcome has How lucky that you dropped so in. Nice Look out the window at the storm. Gosh, your lips look My delicious. Waves upon the tropical shore mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. gotta get home.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 You're bound to be talked to. Think hard. of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty in If you have got pneumonia and I. I out. Maybe it's cold. Maybe it's cold. www.zfmzandvoort.nl believe I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. we hearing sad songs but heartbreaks, and no matter how long.